In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen.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 Eh, het is eh, vijf minuten over één. En als je denkt van uh, holy shit, het is vijf over twee. Niks aan de hand, want dan is je klok vergeten een uur terug te zetten. Jawel, we hebben nog een uur muziekboulevard. Dus de treats waren dat. Uit Alkmaar komen ze. muziek gebaseerd op een beetje op de Hives. Dat is een band. Ja, heel leuk jongens. maar ik zal toch eerst even mijn verhaal af moeten maken. De, de programmamakers van het volgende uur staan al voor de, voor de deur. Maar ik ga toch even eerst eh, zeggen dat deze jongens eh, vorig jaar eh, in de voorrondes van de Rob Akda Award hebben gestaan. En daar kwamen ze als runners-up uit, uit een van de voorrondes. Helaas mochten ze niet als de beste runner-up mee doen. Dat was weggelegd voor Wave Zero. Een band die we normaal gesproken hier niet draaien. En eh, nou, normaal gesproken, sterker nog, we hebben het één keer gedaan. Maar daar hebben we toch een beetje herrie mee gehad. Dus eh, dat is een, iets voor eh, de donderdagavond. Maar goed, de treats, die kunnen wel. een beetje op jaren 60 eh, leest geschoeide muziek. En eh, dat is ook wel duidelijk eh, te horen. En als je dan helemaal als opener van het programma mag beginnen. Nou, dat is dan heel erg leuk. Als, ja, tenminste, je begint een uur met, met zoiets. Dan staat en valt het hele uur ermee. Vorige week was Ghana bij mij te gast en ze had hele leuke dingen meegenomen, zoals Steve Savage. Ik vond dat Heel erg mooi om naar te luisteren. Echt singer-songwriters. Neil Young had ze ook eh, bij zich. Maar eh, uiteindelijk eh, kies ik toch voor het werk wat zij heeft gemaakt. En nou ja, om even in de stemming te komen van vorige week... hebben we nog een nummer van haar klaarstaan van een EP dat ze vorig jaar heeft uitgebracht. Hier is Home. class heroes in the cold sun. While rich is living, poor is giving, nickels ain't worth a dime no more. Broadcasting live from a department store, it's a money war in the name. factory is true, friend. Place monuments to on your dead. What about the 35,000 other men? Did you forget? Some play the chess without the pawns, stained black and white, child. was helemaal. De Hillsinger EP, eh, e daar komt hij vanaf. Dit nummer Foreign Worker, ik heb hem dat horen zingen in het eh, paard afgelopen zomer. Was bloedheet die avond. Eh, er stond zo'n ventilator ergens te loeien. En in de ruimte waar gerookt mocht worden was het het, het aangenaamst om, om te komen. Maar ja, dat was toen. En toen had ik op een gegeven moment wel het idee van hier zit meer achter. En eh, gelukkig had Kashmir Hakim nog een aantal van deze EP's over. Daar heb ik er eentje eh, meegenomen. Foreign Worker was eh, een nummer wat eigenlijk gaat over zijn afkomst. Maar ook van hoe ja, min of meer mensen hier in deze samenleving toch nog proberen aan het werk te komen. En er het beste van het leven nog te maken. Hoe moeilijk dat ook is. Tenminste, dat is de, kort de strekking van het verhaal. En daarvoor hoorden we Home beetje bombastisch aan het eind met eh, cello's en violen, om het maar zo te zeggen. En dan zou Wim, eh, Wim kan ooit hebben gezegd, weet je wat gevoelig is? viol viool. En weet je wat nog gevoeliger is? Twee violen. Maar goed, eh, dat doen we maar niet. Uh, heeft op dat debuut-EP'tje wat ze, EP'tje heeft, had ze de hulp had van Tom Bokma, Ilse Gerritsen, Jeroen Mekking en Art Pinto. En die eh, jongens en deze mensen waren ook bij de kwartfinales in het pakkenhuis Wilhelmina. Waarvan ik zeg, ja dat is nou juist net, net even een beetje de, de goede kwaliteit om het maar zo te zeggen. Eh, we gaan eh, naar een dame die ook in die finale gaat komen te staan in in de grote prijs van Nederland. Ja, ik moet het goed zeggen zij heeft, eh, zij heeft al eh, wat eh, materiaal achter op haar MySpace. Maar ja, daar, daar, haal ik het dan ook maar gewoon vanaf. Maar zij omschrijft zichzelf als een dromer. En of het nou over koffievelden of over metropolische dingen gaat. En haar diepste gedachten. Alles observeert ze in, in alles wat ze doet. ze heeft zich laten inspireren door Brooke Fraser Eva Cassidy, Amos Lee en Venice. Daar eh, heeft ze zich een beetje door laten leiden. Eh, ze woont in Groningen en daar woont ze gelukkig samen met een jongen. En nou ja, wat daar staat, een huisdier. En ik denk dat het een hond is. Eh, dan heeft ze dus al een hoop gelezen over ja, economie, internationale relaties en communicatie. Maar die studieboeken die zijn sinds 2008 aan het verstoffen. Want eh, ze heeft zich een beetje eh, ja, toegelegd op de muziek. En een van die dingen die, eh, die ja, te horen is, is dit nummer. Hier is Canvas. En Tamer Lewis, want daar heb ik het over, zal ook tijdens de finale van de Grote Prijs in december in het patronaat, of niet patronaat, Paradiso te zien zijn. the smell that goes with it. No, no sugar, just a little bit of cream, that's all. Just a little bit of cream, that's all. Slowly traveling through dreams and visions. Taking the air of distant places, my cold hands around my favorite coffee cup adjusting to the warm, friendly glow. And trouble slip away on ten streets, on ten streets, on ten streets. Sights of seasons in sun-drenched fields, sun-drenched fields, painted on second-hand canvas sights I have never seen before. Painted on second-hand canvas, sights I've never seen before. Dressed in creamy white and worn out linen Walking through sun-drenched fields, I've seen it in my dreams, sipping and enjoying my morning talk with God. Adjusting to the warm, friendly glow, and trouble slip away on 10 streams, on 10 streams, on 10 streams. First hand blessings in sun-drenched fields, sun-drenched fields. Painted hit on secondhand canvas. Sights I have never seen before. Painted on secondhand canvas. Sights I've never seen before. What a lovely, lovely, lovely way to wake up. What a lovely What a lovely, lovely, lovely way to wake up. And songs, songs just come like this morning. Thank God for coffee and campus. Ooh, ooh. what lovely way. What a lovely day. What a lovely way. What a lovely day. Ja, ja, ja, ja. Dan moet je natuurlijk wel opletten, Jaap Koper. En dan heb je nog eh, niet eens eh, dat, uh, dat klaarstaan wat je, wat je gaat klaar moeten staan. Canvas heette dat nummer. Dan zal ze ongetwijfeld ook gaan spelen misschien op die dag, die zaterdag in Paradiso. Dan gaan we maar weer eens eventjes eh, wat pittige werk eh, draaien. Hoewel, eh, het is een legendarische groep. Bestaande uit twee dames en drie heren. En de naamgever zat altijd op de drums. Fleetwood Mac en Tusk. hadden ze elkaar de tent uitgevochten. Andy McCluskey en eh, die, andere, <laughs> die andere man, eh, Paul, Paul, Paul eh, Humphreys heet hij geloof ik. dat was Orchestral Maneuvers in the Dark en uh, in Nola Gay. Dat ging natuurlijk, hoe kan het ook anders, over ja, dat, grote, dat grote vliegtuig wat die die bommen in de tweede, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op eh, Nagasaki heeft eh, gedropt. Of Hiroshima in ieder geval. daar eh, was, daar ging het een beetje over. Inderdaad, die man heet inderdaad Paul Humphries. Zo slecht is mijn geheugen dan toch ook weer kennelijk niet. Nou, ben ik daar ook in ieder geval heel erg blij om. daarvoor hoorden we een nummer van Fleetwood Mac ook een groep die een beetje met elkaar heeft in moeten schikken. Maar goed, ze zijn er nog steeds. En dat is altijd wel erg eh, prettig om eh, te horen. Nu weer toe aan het wat melancholische werk. Vrienden, ze komen uit Amsterdam en misschien ook wel een beetje hier uit de streek. Ik heb het over Hotel Wazinski en de Dice. Tenminste, dat is wel de bedoeling dat het eh, moet komen. Inderdaad. days for ten ahead. terrible behoorlijk wordt het uh, stevig eh, neergezet. Complacency van Jori. Zij komt uit de eh, Bergen. en ze heeft dus toch wel duidelijk een, ja, een beetje country-achtig... met alternatief randje aan deze singer-songwriterschap gebracht ja, zo moet ik het dan maar zeggen. Want ze is van oorsprong toch echt een singer-songwriter. Maar ze doet het met een, ja, met een vleugje alternatieve country rock, zou ik bijna willen zeggen. Dat dat is toch wel heel duidelijk eh, uit dit nummer Complacency te horen. Daarvoor hoorde je een, eh, een ook een, eh, een, ja, een aantal mensen. Ik ben even gauw kwijt wat dat nou geweest is. Ja, <laughs> ik heb het gewoon weggeknipt eerlijk gezegd. Slim Jaap, maar dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. wat we nu wel gaan doen is ehm, een nummer draaien wat wij eh, ook deze heren en mensen gaan zien bij de finale van de Grote Prijs eh, in december. Tangerine and Friends. En dat is echt country, zou ik bijna willen zeggen. Fields of Poetry. North of the sun, east of the moon the rocks, under the trees, passing the streams to the sea. Over leaves by autumn own on the road. each other. my Enjoy the days until you are ready to talk. Komt ook uit de buurt. Zij heet Hadassah en ze komt uit Haarlem. Maar dat zal niet voor lang eh, zijn, want in december gaat ze het huwelijksbootje instappen. Eh, en dan gaan ze op weg naar Nieuw-Zeeland of misschien ook wel Australië. Want eh, haar oorsprong als singer-songwriter ligt eh, in Australië. Daar heeft ze de, ja, de, de, de opleiding eigenlijk doorlopen, om het maar zo te zeggen. En dit is een van de werken die mij eigenlijk het meest opviel. Can We Talk? Daarvoor Tangerine en eh, Friends. Dan zit ik weer een beetje vervelend te kuchen. Net op het moment dat je die afkondiging doet. Ja, dat... Is nooit eh, echt om vrolijk van te worden. <clears throat> Kikker in mijn keel. Om het maar zo te zeggen. Goed, eh, dat waren dus twee eh, nummers achter elkaar. En we hebben er nog, nog een man klaarstaan die ook in de finale van de Grote Prijs van Nederland te zien zal zijn. Het is een beetje soul-achtig iets, maar hij is zo verschrikkelijk leuk om naar te luisteren. En Larry Mayfield, oordeelt zelf over dit mooie nummer. So I said, Papa, yes I do, cause I wanna be fly like Curtis. I gotta be smooth like yeah. It's gotta be a purpose Without Music. Zo eh, is dat. En zo eindigt hij ook eventjes eh, heel snel. Maar goed, eh, deze man zullen we zeker terug gaan zien en horen in, in Paradiso in december. ja, en ik kan er toch wel over zeggen dat dit klinkt wel erg fris, moet ik eens zeggen. Komt uit Brabant, deze jongen. En heeft eh, in de voorrondes bij Os eh, gestaan. Of in Den Bosch zelfs nog. En daar was ik dus niet bij. Dus je, en ook bij Tamer Lewis en Tangerine Friends. Die eh, heb ik ook niet kunnen zien. De andere drie heb ik wel kunnen zien. Dus dat, dat scheelt dan weer. Over die grote prijs van Nederland gesproken. Wij hebben dan het genoegen mogen smaken dat we twee, twee keer deze dame in de studio hebben gehad ook heel erg mooi en boeiend naar te luisteren. En, en een van de, toch nog steeds een van de, de mooiste nummers die ik eh, terug eh, kan vinden op eh, All This Craziness van Fabiana Dammers is dit Can't Say No. Eh, filmpje van eh, dit nummer, Can't Say No. En dan zie je dus gewoon hoe, eh, ja, min of meer bijna alleen iemand staat er daar op het podium. En het applaus wat je dan krijgt na afloop van dit nummer, dat is dan ook indrukwekkend. krijg er soms nog wel eens een beetje kippenvel van als ik dat filmpje dus afdraai. Can't Say No van het, de EP All This Craziness van Fabiana Dammers uit IJmuiden. Nou gaan we weer even iets eh, beleven van iemand die ooit een gitaar in de fik eh, eh, ja, stak eigenlijk als het ware.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 Nou ja, dat is hij ook gewoon. Het nummer was zelfs beter dan het origineel. Bob Dylan was degene die het ooit uitvoerde. En later deed uh, Jimi Hendrix het dan. En dat nummer dat, ja, was in mijn optiek iets de cover nog zelfs beter als het origineel. En weer wat later deden de heren van U2 het ook nog eens een keer. Op het album Rattle and Hum kun je hun versie eh, daarvan horen. All Along the Watchtower. Dus dan weet je ook wel hoe dat eh, zou moeten klinken. Tot aan het nieuws. En dan is het eh, over voor de, voor de pret van nu. En dan gaan we straks met Zondag in Kennemerland verder. Band die niet meer bestaat. Het is Gangster. Tot aan het nieuws dus zeg van twee uur. En dat nummer dat heet No The Skies. Wat mij betreft graag tot volgende week.